Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In en rond Parijs heeft de politie de afgelopen maanden duizenden daklozen en immigranten van straat gehaald. Veel werden op de bus gezet naar opvanglocaties ver buiten de Franse hoofdstad. Hulporganisaties zijn er kritisch op. Zij denken dat de Franse overheid een soort sociale schoonmaak houdt vanwege de Olympische Spelen. Zo'n opvanglocatie bezoeken gaat niet echt, vertelt onze correspondent Frank Renaud. De Franse regering laat geen journalisten toe op de plekken waar mensen nu worden worden opgevangen, verspreid over Frankrijk. Wij mogen daar niet rondkijken. Maar wat we wel horen is dat heel veel mensen maar drie weken onderdak krijgen. En soms een paar maanden. En daarna verdwijnen heel veel mensen in het niets. Niemand weet waar ze blijven. En er zijn er die gewoon weer terugkomen naar Parijs. De Franse overheid zegt dat deze evacuaties normaal zijn... en niet alleen vanwege de Spelen gebeuren. KLM gaat alle vluchten naar Tel Aviv voor een langere tijd schrappen. Sinds een maand vliegen ze niet meer naar de Israëlische stad uit veiligheidsoverwegingen. Dat zou eerst tot eind deze maand zijn, maar KLM verlengt dat nu tot eind oktober. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Jorik de Groot... hebben de groepsfase van de Olympische Spelen goed afgesloten. Ze wonnen van Frankrijk. Ze zijn goed bezig en hebben nog geen set verloren. Het duo Reisa Schoon en Katja Stam verloor het laatste groepsduel van Brazilië. Ook zij zijn nu geplaatst voor de achtste finales. En de zeehondjes uit de zeehondenopvang van Pieter Buren gaan viral. Die dieren kun je bekijken via een livestream. En die stream die trekt normaal iets van 50 kijkers, maar nu niet meer. Want de stream is door een anoniem Japans account op X gezet. En sindsdien zijn de zeehondjes een wereldwijde hit, vertelt onze correspondent Anoma van de Veren. Het is geduld met een kort filmpje van de kleine zeehondjes. Nou, dat filmpje is inmiddels al meer dan 20 miljoen keer bekeken. Eh, de originele tweet heeft 10.000 reacties retweets. Ik had nog even gecheckt snel. En met andere gekopieerde tweets erbij zit je al nou, snel op bijna 100.000 retweets en een half miljoen likes. Eh, en het staat inmiddels zelfs in de krant. Zo populair is het geworden hier in Japan. Dan nog het weer. Vanavond droog met opklaringen. Morgen begint grijs met kans op een bui. De temperatuur dan 22 tot 25 graden.